Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Buckingham Palace is bereid de Britse politie te helpen... bij een onderzoek naar de broer van koning Charles, Andrew. Die wordt verdacht van het doorsluizen van vertrouwelijke informatie... aan Jeffrey Epstein, zo werd vandaag bekend. Hij zou geheime verslagen van handelsmissies met hem hebben gedeeld. Andrew moest eerder al zijn titels inleveren en zijn woning verlaten. In Spanje is een driedaagse staking op het spoor na één dag alweer voorbij. De bonden hadden aangekondigd dat een deel van het treinverkeer drie dagen lang zou stilliggen. Maar vandaag is al een akkoord bereikt. Aanleiding voor de staking waren de fatale treinongelukken vorige maand... waarbij in totaal 47 mensen om het leven kwamen. Er zijn nu afspraken gemaakt over investeringen in het onderhoud van de spoorwegen... en over veiligheidsmaatregelen. De Britse premier Starmer is niet bereid om op te stappen. Dat heeft hij gezegd bij een bijeenkomst met zijn partij vanavond, meldt de BBC. Zijn positie wordt de laatste dagen steeds wankeler... omdat hij zijn partijgenoot Peter Mendelssohn ambassadeur in de VS maakte... terwijl hij wist van zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag riep een prominente leider binnen zijn eigen Labour-partij hem op om te vertrekken. Volgens hem zijn er te veel fouten gemaakt en kan de regering niet verder. Andere partijgenoten spraken juist hun steun uit voor Starmer. Een Duitse voetbalscheidsrechter is dit weekend mishandeld. Dat gebeurde één week nadat hij zijn vriend ten huwelijk vroeg op het voetbalveld van FC Köln. In het bijzijn van 50.000 fans. Volgens de man is de mishandeling een rechtstreeks gevolg van het aanzoek.